Waterwalgemoed met het NWS-journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk lijkt de rust terug te keren. Vanochtend waren er volgens Oekraïnse veiligheidsdiensten zware gevechten... tussen het regeringsleger en pro-Russische activisten... maar daar is nu geen sprake meer van. Het leger probeert de stad te heroveren op de activisten. Het is onduidelijk in hoeverre dat is gelukt. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat alle partijen in het Oekraïnse conflict door moeten gaan met de uitvoering van het akkoord van Genève. Daarin hebben Rusland, Oekraïne en het Westen afgesproken dat ze geen geweld gebruiken. In de praktijk komt daar weinig van terecht, maar volgens minister Lavrov zijn er nog kansen. Het dodental van de natuurramp in Afghanistan is naar beneden bijgesteld. Er zijn tussen de 300 en 500 doden, heeft het Franse persbureau AFP van lokale autoriteiten gehoord. Kort na de aardverschuiving werd het aantal doden nog op 2100 geschat. De politie is op zoek naar een groep blanke Limburg sprekende jongeren van een jaar of 18. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de ernstige mishandeling van een 19-jarige jongen in Gulpen. De jongen werd in de nacht van donderdag op vrijdag zonder aanleiding mishandeld door een groep jongeren toen hij een discotheek uitkwam. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Oranje Hotel in Scheveningen moet een nationaal monument worden, vindt een stichting die het voormalige huis van bewaring beheert en openstelt voor het publiek. De gevangenis kreeg de bijnaam Oranje Hotel omdat de Duitsers er in de Tweede Wereldoorlog veel verzetsmensen vasthielden. Volgens de stichting moet deze historische plek dezelfde status krijgen als bijvoorbeeld kamp Vught of kamp Amersfoort. De stichting Oranje Hotel probeert met fondsenwerving het geld bij elkaar te krijgen dat nodig is voor de status van nationaal monument. Het weer, wolkenvelden trekken vanavond en vannacht over het noorden. In het midden en zuiden blijft het lang helder en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Aan de grond kan het min 5 worden. Morgen wolkenvelden, maar vooral in Limburg ook wat zon.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hè, komen ze hier voorbij. En dit uur op weg naar de nummer 1 van Europa. Welke dat is, horen we even voor de klok van 5 uur. We straks verder met de nummer 21. En dat alles in de 18e jaargang, nee, de 18e aflevering van de 24e jaargang, 2 mei 2014. Een lijst bestaande uit 20 stijgers, 1 zittenblijver, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Little Mix verdwenen uit de lijst met Move, Strong Queen, Look Right Through en Gary Barlow, Let Me Go verdwenen. Klingade Jumbo. Dat is de snelste stijger. 10 plaatsen. Jason Rulo Trumpets de snelste dalen met 16. En Robbie Williams Go Gentle was de langst genoteerde 13 weken alweer. Kijken wij nog even naar de geschiedenisboeken van 2 mei 1953. De troonbestijging van koning Faisal II van Irak en Hussein van Jordanië. In 1990, tijdens een eh, ontmoeting in Kaapstad... komen president Franklin Willem de Klerk en Nelson Mandela overeen de apartheid af te schaffen. Iets minder lang geleden, 2010. FC Twente wordt voor de eerste en tot nu toe laatste keer in de geschiedenis kampioen van Nederland... door eh, met 2-0 te winnen van ANAC. En ook een sportnieuwtje van 2 mei, maar dan 2011. John Higgins die wordt voor de vierde keer wereldkampioen snoeker. In de finale weet hij eh, Judd Trump te verslaan met 18-15. Terug naar de lijst van Europa, de nummer 21. Ed Sheeran, I See Fire. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown niet betrouwbaar, maar wel origineel. Oh, George van Dam.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 Desolation comes upon the sky. Now I see fire. natuurlijk de soundtrack van The Hobbit. Hè? Ed Sheeran, I See Fire in de zesde week omhoog van 28 naar 21. Geeft ons het moment om even achterom te gaan kijken naar de lijst. Wat stond er allemaal op de nummers 30 tot en met 21? Vijf plaatsen winst in de vierde week. American Arthurs, The Best Day of My Life. Bastille of the Night in de twaalfde week zak het van 20 naar 29. Duke Mant en Jack Jones, I Got You. In de tweede week stijgen ze van 33 naar 28. Val en uh, eh, What Ja, What At en uh, eh, Panau. Met z'n drieën deden ze Chances in de derde week omhoog van 31 naar 27. Route 94, My Love in de derde week omhoog van 34 naar 26. En vijf plaatsen winst in de vierde week voor Lea Michelle en de Cannonball. Twee plaatsen verlies in de zesde week Seth en Hallie Williams. Stay the Night zak van 22 naar 24. En Andrew Black en The Man in de zevende week omhoog van 25 naar 23. Coldplay en Magic hoorde je net voor het nieuws. In de vierde week omhoog van 26 naar 22. En net na het nieuws was er dus Ed Sheeran, Icy Fire. Van 28 naar 21 in de zesde week alweer. Nummer 20, die is er voor Rio. Komodo zakt van 17 naar 20. Ook Little Mix zakt van 16 naar 19 met A Little Me. Calvin Harris, Alesso, Under Control. In de achtste week zakt het van 13 naar 18. En de snelste stijger van deze week in handen van Klingande... Jubel in de derde week omhoog. Van 27 naar 17. in de lijsten van Europa. Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Na One, Your Name, uh, Blurred Lines en Happy op weg naar de... Nou ja, op zoek eigenlijk naar zijn vierde nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Even snel een blik naar de Nederlandse top 40. Staat hij deze week op eh, nummer 16, Marilyn Monroe. Zeven weken daar in de lijst. Hij zakt wel weer een plekje van 15 naar 16. Dus het, eh, het gaat niet echt goed met Pharrell Williams in de Nederlandse top 40. Des te beter gaat het in de Euro Breakdown. Pharrell Williams, Des Manly Monroe. 9 geplaatste winst voor hem in de derde week. Deze man doet het ook goed. Hij gaat er ook een eh, stuk of wat omhoog. acht in totaal in de vijfde week. Sam Smith en The Money on My Mind.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 De nummers 20 tot en met 11 zien er als volgt uit. Nummer 20, Rio Komodo, in de negende week zakkend drie plaatsen. Ook drie plaatsen verlies, maar dan in de tiende week Little Mix en Little Me. Jo van Harris en Alesso Under Control zakt van 13 naar 18 in de achtste week... en Klingande en Jubel. De snelste stijger van 27 naar 17 in de derde week. Gavin DeGraw en Make a Move, 11 weken in de lijst. Zakt het van 14 naar 16. Pharrell Williams, Marilyn Monroe eh, gaat omhoog van 24 naar 15 in de derde week. Traffy McCoy, Jason Mraz en Rough Water, 9 weken in de lijst. Vorige week nog 12, deze week het naar 14. Sam Smith, Money on My Mind in de vijfde week omhoog van 21 naar 13. Great Big World en Christina Aguilera Say Something. In de negende week zak het van 10 naar 12. Shakira en Rihanna Can't Remember To Forget You. Zeven weken in lijst, vorige week nog in de top 10 op nummer 8. Deze week zakkend naar nummer 11. James Blunt, Hard to Hard, stond vorige week nog op 15. Maar in zijn vijfde week gaat hij vijf plaatsen omhoog. De top 10 beginnen we met de nummer 10. En die nummer 10 dus in handen van James Blunt. Dit is Hard to Hard hier op CFM Zandvoort, de lijst van Europa. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Uh-huh. Let's rage. Perry weer omhoog met haar Dark Horse. Vorige week nog op nummer 11, deze week dus naar een nummertje 9. En daarvoor op eh, nummer 10, James Blunt, Heart to Heart. De nummer 8 deze week voor YouTube. Vorige week nog op 9, maar in de zevende week gaan ze een plekje omhoog. Invisible. En straks de nummer 6 voor jou. Is van Clean Bandit, Rather Be in de zesde week omhoog van 7 naar 6. Daarna duiken we de top 5 in. Met in de top 5 één zitten blijven. Waar die zit, dat hoor je dus straks voorbij komen. Eerst de nummer 8. Dit is eh, U2 op CFM antwoord. top 5 in te duiken. Rather B zakte, nee, steeg van 7 naar 6. Zakkend van 4 naar 7 ging Pitbull en Kesha en Timber. Wie ook zakt, dat is de nummer 5 van deze week. Dat is namelijk de nummer 1 van vorige week. In de tiende week zakt Jesse G en Thunder naar beneden. En straks op 4, eh, Beyoncé en JC Drunk in Love. Take me there cause I need to find the me pity, pity, pity, baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerving, surfing all in this good, good so myself. If I do say so myself. Hold up, stumble all in the house. Time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talk about you the baddest bitch thus far. Talk about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink, clink, Eastwood. Hope you can handle this curve. Uh, four plague in a foyer. Fucked up my wall hall. Slink panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike in 97, I bite. I'm Ike. Turn up, turn up. Baby, no, I don't play. Now eat the cake. Anime, said eat the cake. Anime, I'm nice. But y'all reach these heights, you gon' need G3. Four, five, six flights. Sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in. We be all night. Spilling liquor all of my attire. I've been drinking op nummer 5 wisten we het eigenlijk al. We hebben een nieuwe nummer 1. Er was namelijk, er is maar één zitten blijven deze week in de lijst van Europa. Die zit wel in de top 5. Dat was ook niet de nummer 4 van Beyoncé en JC. Maar het is de nummer 3 van Maroon 5. Lucky Strike, de zeven week blijven zitten op nummer 3. strike. Stuck in her elevator, she take me to the sky. blijven zitten op nummer 3. In de zevende week met Lucky Strike komen we steeds dichter bij de nummer 1 van Europa. Een nieuwe nummer 1 in Europa. Eén man die haalt het net niet. En die man die heet Everjack. Zijn single 10 Feet Tall staat nu 6 weken in de lijst. Ga deze week wel omhoog. Van 6 naar nummertje 2. Dit is Everjack op CFM. I'm clumsy and my head's a mess. Cause you got me growing taller every day. We're giants curtain. You take off your mask and take off your costume. And if anyone asks, you're taking a smoke break. drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction, who do you think that you're fooling? addicted to something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel, the response of a pill. Maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times. Hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed. Be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? Just Too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly. With a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell. Claim to me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be mad enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible.